Michel Koenen met het NOS-journaal. De explosie bij een appartementencomplex in Rotterdam afgelopen maandag... is mogelijk veroorzaakt door een drugslab dat er zou zitten. De politie heeft een verdachte van 34 aangehouden die er drugs zou maken. Zijn precieze rol bij de explosie wordt nog onderzocht. In het puin zijn verschillende attributen gevonden die gebruikt kunnen worden bij de productie van drugs. Ook werden er jerrycans gevonden met chemische stoffen. En door de explosie in de garagebox kwamen drie mensen om het leven. Vanmiddag werd een van de slachtoffers begraven. En de politie heeft in een pand in Veningen in Drenthe een drugslab aangetroffen. Er stonden vaten en goederen om drugs mee te maken. De politie heeft vier mensen opgepakt. En het drugslab wordt nu ontmanteld door een speciale afdeling van de politie. In Italië is de laatste kroonprins van het land overleden. Vittorio Emanuele was negen toen de Italianen in 1946 in een referendum stemden... voor afschaffing van het koningshuis en hij moest, het land moest verlaten. er was veel kritiek omdat de koning tijdens de Tweede Wereldoorlog... het fascistische regime van Mussolini steunde. De koning trad af om het koningshuis te redden. Maar een maand nadat Umberto II koning werd, werd het koningshuis al afgeschaft. De laatste kroonprins die overleed in Genua. Hij was 86 jaar. En in de eredivisie heeft Fortuna thuis met 3-3 gelijk gespeeld tegen Herenveen. De club uit Sittard kwam terug na 0-2 achterstand. eerder op de avond won FC Twente in eigen huis met 3-0 van RKC Waalwijk. Bij de club uit Enschede maakte Myron Boadou zijn debuut. Hij viel in de tweede helft in en maakte binnen een minuut al zijn eerste doelpunt. Het weer nog vanavond en vannacht vooral in het midden en het zuiden wat regen. Morgen wordt het een grijze dag met geregeld regen. Blijft er zacht met een graad of 10. S'avonds dan gaat het weer stevig waaien en er is kans op eh, stevige windstoten tot wel 70 km per uur.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 Het is niet een officiële plaat, maar hij is geremixed. Je hoort, hem, eh, je hoort ze met Crazy. Maar eerst horen we hoe nu op de radio met Rock the Party. Een hele goede avond. ZFM Zandvoort, de Nightwalk Mainstage.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 In the trap. Heaven. The Nightwalk Main Stage with, with, with Mario Zanfort. Zanfort. Every Saturday at ZFM Zanfort. ZFM. The Nightwalk Main Stage. Nightwalk Main Stage. dat waren de Funk Soul Brothers met Sexy Thing. Ook een oude gouden klassieker uit de jaren 90 in een nieuw jasje gestoken. En daarvoor horen we muziek van Eminem. samen met Adele met Crazy. En eh, die eh, is te vinden op YouTube. Eh, is een, een, productie die allemaal plaatjes in elkaar probeert te flansen. En misschien dat het een hit wordt. Ik weet niet of het een hit gaat worden. Maar ik denk, ik vind hem leuk. We draaien hem gewoon eventjes. CFM Zandvoort is tijd voor een beetje shownieuws. Ik vertelde je laatst over al de prijzen van al die concerten en, en festivals voor dit jaar. Die echt omhoog gaan. Nou, volgens mij hebben wij echt genoeg geld in Nederland. Want de kaarten voor de aankomende editie van Lowlands. Die waren afgelopen zaterdag, of vorige week alweer. Binnen een kwartier uitverkocht. En eh, dat was trouwens vandaag. Het, uh, ja, het berichtje is een beetje raar, maar eh, hè? op het hoogtepunt stonden er 130.000 mensen in de online wachtrij. 20 minuten betekent geen recordtijd, maar het is wel weer ontzettend snel gegaan. Zo zegt de organisator van Mojo. Er zijn ongeveer 60.000 tickets voor het festival in binnenhuizen beschikbaar. De organisatie laat weten dat in de komende uren nog enkele tickets vrij kunnen komen door niet verwerkte betaling. Want ja, als je ze koopt en je betaalt ze niet, dan, hè, dan gaan ze weer terug naar een ander de prijs van de tickets is eh, dit jaar, let op, 325 euro. Een verhoging van 25 euro ten opzichte van vorig jaar. In het 2018 kostte de kaartje nog geen 200 euro. Het is onvermijdelijk dat de prijs weer wat omhoog gaat, zo zegt eh, festivaldirecteur Erik van eh, Eerdenburg zei hij al eerder tegen de BNR. De prijsstijging is volgens hem een gevolg van de druk vanuit de artiestenprijs... maar ook van de recente loonklappen en de schaarse aan materialen. Eh, ja, eh, laten we eerlijk zijn, alles kost duurder, alles wordt duurder. En ja, als alles duurder wordt, dan moeten wij ook allemaal als werknemer natuurlijk meer verdienen. Want anders kunnen we natuurlijk niks meer kopen. Vroeger, 100 jaar geleden, toen ik nog jong was, eh, nou ja, jong was, hè, maar in ieder geval toen ik boodschappen haalde, dan was je voor 100 gulden was je klaar. En tegenwoordig 100 euro heb je een halve kar met boodschappen. Dus dan snap je dat de prijs omhoog gaat. En artiesten, ja, die hebben steeds meer eisen. En ze willen natuurlijk ook steeds duurdere auto's kopen. En, en vijf auto's voor de deur is te weinig. Dus eh, ja, ook die gaan omhoog in de prijzen Dus, eh, maar ja, hè, kaartjes waren al bijna uitverkocht. Hè? Dus eh, binnen een kwartier. Hè? En Ronny eh, Ronnie Flex, die heeft een rechtszaak. Die aanspande tegen zijn voormalige musiclabel Top Notch eh, verloren. De 31-jarige rapper beweert onder meer dat het contract dat hij in 2012 tekende hem flink benadeelde. En hij gaat in hoger beroep. Dus we zijn benieuwd. Ik hou je op de hoogte. En Label Universal Music Group, UMG, is begonnen met de muziek van de artiesten van TikTok te halen. Na mislukte onderhandelingen over een licentieovereenkomst. Daardoor hebben TikTok video's met nummers van artiesten als Taylor Swift, Billy Eilish en Harry Styles geen geluid meer. Want eh, ja, ze mogen niet meer gedraaid worden. Dat geldt trouwens ook voor uh, The Weeknd, Ariana Grande en Lady Gaga. Dus jij, ik, ik heb er niks mee, moet ik eerlijk zeggen. Maar als je op TikTok een, een leuk videootje maakt of een filmpje maakt... En, nou ja, deze artiesten die komen niet meer voorbij, want er is een conflict met de rechten. Dus misschien dat gaat veranderen, anders moet je gewoon stoppen met TikTok. Dan komen ze waarschijnlijk vast weer terug. CFM Zandvoort, ik lul weer veel te veel. Tijd voor muziek, je aan je radio gekluisterd. De Nightwalk Mainstays met nu Matroda met Can't Fight the Feeling. party vibes across the Netherlands and around the world. This is the Nightwalk Main Stage. Only on CFM. CFM. Have you ever been in that situation where you just like, you just want to, you know, you just want to take it off? Take it off. slow, steady undress. motherfucking clothes off. Twenty-one hundred till midnight. The Nightwalk main stage on ZFM. Number one in advanced dance music. Live at the Nightwalk main stage. MK met Take My Chance. En daarvoor muziek van eh, Fisher the Attic met Take It Off. De plaat waar ik zo van hoopte al bijna een half jaar lang... dat ze op nummer 1 zouden komen te staan in de Nightwalk Pen. Maar het is nog steeds niet gelukt. Ze zijn meen ik niet hoger gekomen als de nummer 2 of nummer 3 positie zelfs. Dus, eh, maar hè, ik draai hem vaak genoeg, dus misschien dat het nog een keer gaat lukken. Het is even tijd voor de party update voor deze zaterdagavond 3 februari 2024. En zoals altijd beginnen we eerst met Escape in Amsterdam.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 En hij heeft meegenomen Plastic Funk, RSCL en de MC is Janto. Vanavond dus in de Escape, het wekelijkse feestje Brainwash. En als we doorlopen komen we bij Club R. Daar is vanavond Throwback. En ook dat begint om 11 eh, uur, duurt tot 5 uur in de ochtend in Club R. En dat is eh, hip-hop en RB. En voor meer informatie afgekorte letters thrwbck.nl. Terwijl gewoon throwback.nl of air.nl, daar vind je al die informatie. En nog een wekelijks feest in de Melkweg vanavond. Encore vanavond Metro Boomy Special. Begint rond de klok van middernacht, uur tot 5 uur in de ochtend in de Melkweg. En dat is ook hip-hop en RB, home of hip-hop en RB voor meer informatie check de website ancoramsterdam.nl. Aan elkaar geschreven ancoramsterdam.nl of melkweg.nl. Met de residents vanavond Waxfriend, Lee Mills, Joe SMP en uh, eh, Quina. En het is hosted bij Leroy. Vanavond dus in de Melkweg wekelijks feestje ancor met vanavond het thema Metro Boomings Special. En dan hebben we nog een feestje vannacht, de hele nacht in uh, Live. Tegenover het, eh, het stadion, hè, waar vanavond eh, nou, ze zijn nog bezig, hè? Ik meen Ajax PSV speelt, dus... Eh, maar wij kijken geen voetbal, wij luisteren naar de muziek. Maar in ieder geval vanavond vanaf 11 uur ben je welkom in Avas Live. Tot 5 uur in de ochtend. Eh, Unreal, Free Your Mind. I Hate Models All Night Long, zo heet dat. Dat is het thema. Het is natuurlijk techno. En voor meer informatie freeyourmindfestival.nl. Dat zijn aan elkaar geschreven freeyourmindfestival.nl. Of kijk even op Avans Live, daar vind je ook genoeg informatie. En de line-up is I Hate Models All Night Long. Dus eh, ja, ben benieuwd wie er allemaal draait. Maar het is in ieder geval techno vanavond. Dan gaan we door met muziek, want daarvoor zit jij aan je radio gekluisterd. Hugo, Tom en MC Bin Laden met de eh, Belolo. cabelo todo na zero pra mostrar que é de vilão. Estilo da Tony Country, nós lolô, ha ha ha, ho ho ho. Vai que o 90 os vizinhos já até ligou. Na fuga aqui é nós, quero ver os homens pegar. Porque aqui nós dá risada e bota pra acelerar. Porque aqui nós dá risada e bota pra acelerar. Bololô, bololô, ha ha, bololô, ha ha ha. Que nós joga na canela. Os maloca tá de glocada em cima da CB1000. E se vier mandado, vai pra puta que pariu. Vai, quando cai na reta, nós dá uma esticada. E a cada esticada é um tipo de gargalhada. Rantantan, bololô, ha ha ha, ho ho ho. E o 90 os vizinhos já até ligou. Na fuga aqui é nós, quero ver os homens pegar. Porque aqui nós dá risada e bota pra acelerar. Porque aqui nós dá risada e bota pra acelerar. Bololô, bololô, bololô, ha, ha, bololô, ha, ha, ha.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 Nightwalk main stage. Burning beat, beat, beat, beat. DJs, and more. Nightwalk's main stage, hosted by Mario Zanfort. The best beats, beats, beats, only here, here at the Nightwalk main stage. Zandvoort. Zaterdagavond de wandeling over het strand... door de duinen en het centrum van Zandvoort. Voor de muziek van Damdalla met Saving Up. Last Night in Vegas uh, visual eh, versie hoorde je. En daarvoor Noizu, Martin Eiking met Burning. Dat is uitgebracht op eh, Insomniac Records. En ik heb eventjes de Nightwalk 10 voor je. Welke platen zijn er erg populair? Hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk. Op de radio, op de streams en op de indoor festivals. Deze week op 10, Borai en Denim Audio met Make Me in de Frankie Rizzardo Extended Remix. Op 9, Mochak met Jealous. Op 8, Fisher and Attic met Take It Off. Plaat heb je dus straks gehoord. Op 7, Steve Angelo met Me, die Extended Mix. Op 6, D-Tron met Running. Op 5, Cassie met Love Desire. Op 4, War met Lowrider in de Kyle Watson remix. Op 3, Carlita met Cash for Love. Op 2, Mark Knight, Katie Brown en James eh, Her en Who met Take Me Deeper. Deze week op 1. Nog steeds op één voor de derde week op nummer 1. Nick Barger met Shook Part 3. Die heb je al zo vaak gehoord. Misschien dat die straks voorbij komt bij DJ Mauso of bij DJ Cavaschelli. Ik heb andere muziek voor je. Sony Fodera en MK met Asking. Dat is tezamen met Clementine Douglas.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 Met natuurlijk de muziek van Play the Life de Bongo Song. Begin dit jaar werd die... Eh, nee, wat zeg ik? Vorig jaar, eh, begin vorig jaar werd die eh, gemaakt als remix. En ja, ik, origineel vind ik het leukste. Maar ik denk, ik draai die remix gewoon even voor je. En daarvoor horen we muziek van Love Foundation met Feel It. Dat was er samen met Bianca Kineen. En tot zover ook dit uur van de Nightwalk. Zometeen het nieuws en weer. Dan is het tijd voor DJ Mouse met zijn Global House Vibes. En straks in het derde uur, vanaf 11 uur vliegen we helemaal naar Italië... met het beste van de clubs uit Italië met DJ Cavaschelli. Broer nog even muziek.